Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Mali is een ontvoerde Colombiaanse non vrijgekomen. Ze werd ruim vier jaar geleden ontvoerd door de West-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. De Malinese president maakte bekend dat de non weer vrij is... maar vertelde niets over de toedracht. Hij heeft haar ook ontvangen. De afgelopen jaren verschenen meerdere video's... waarin de Colombiaanse non hulp vraagt aan het Vaticaan. Na haar vrijlating bedankte ze God en de Malinese regering... Ze zegt dat ze al die jaren in goede gezondheid is geweest. Al-Qaeda houdt nog altijd een aantal westerlingen vast... onder wie een Amerikaanse geestelijke en een Franse journalist. In Den Helder heeft brand gewoed in een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle bewoners moesten worden geëvacueerd vanwege de rook. Eén kamer is volledig uitgebrand. Na het blussen zijn alle andere kamers geventileerd. Die bewoners konden daarna weer terug. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Hij speelde in de opera Satko van de Russische componist Rimsky-Korsakov. De voorstelling werd stilgelegd en het publiek is gevraagd weg te gaan. De voormalige turnbondscoach Gerben Wiersma is in hoger beroep alsnog schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. In april werd hij door een tuchtcommissie nog vrijgesproken. De commissie van beroep zegt dat Wiersma wel schuldig is, maar tekent daarbij aan dat hij niet doelbewust heeft gehandeld. Daarom krijgt hij geen straf. Het weer. Vannacht kans op mist en vorst aan de grond. In de loop van de ochtend zon. Later wat meer bewolking. In de avond kans op wat regen. Het wordt 15 of 16 graden.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 About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said... Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. So we're smoking rock right now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. one with a baby, that's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye and said, Every day I wake up hoping to die. She said, It's God, I know about pain, cuz me and my sister ran away, so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home, crying on the alone on the bedroom floor? Cause he's hungry, and the only way to feed him is to sleep with a man, yeah. record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother can do it, maybe you can do it. What would you do if the summer's at home? So you, this is just a good time. But for me, this is night. What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home, crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry, and the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone somewhere smoking right now, in and out of lockdown.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 Never ending forever. closer 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. The people far below As sleeping as we fly 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort the limit, to the top, to the limit, to the top, to the limit, to the top.